zag je staan op een gouden strand. Je was als een godin door de zon verbrand. Ik keek je even aan en mijn hart stond stil. Daar stond de vraag die ik zo graag wil. eenzaam en koud. Maar de boezoek die zegt dat jij van me houdt. Eenzame nachten, eenzaam en kil. Waarom blijft tussen jou en mij dat verschil? Met jou in mijn armen worden dromen waar. ik je hand. En gingen als twee verliefden weer naar het strand. We kusten elkaar tot de morgenzon. Jij vertelde zacht dat je niet blijven kon. Eenzame nachten. Met jou in mijn armen worden dromen waar. Waarom zijn wij niet altijd bij elkaar? Ik kijk je aan, je blik zegt ja.